Niemand raakte gewond. Volgens de brandweer is een ruimte van 100 vierkante meter... op de 12e etage beschadigd. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. In het complex zitten onder meer showrooms en kantoren van kledingontwerpers. De man die wordt verdacht van het doodschieten van een beveiliger op de luchthaven van Los Angeles kan de doodstraf krijgen. Dat heeft de openbaar aanklager gezegd. De 23-jarige man wordt onder meer beschuldigd van moord. Bij de schietpartij vielen vrijdag een dode en vijf gewonden. De schutter werd bij zijn arrestatie neergeschoten en ligt in het ziekenhuis. Gisteren ging de terminal waar de schietpartij plaatsvond weer open. De twee Franse journalisten die gisteren werden ontvoerd in het noorden van Mali zijn gedood. Dat is bevestigd door de Franse minister van Buitenlandse Zaken. De twee journalisten waren bezig met een reportage toen ze door rebellen van Al-Qaeda werden overmeesterd. Op 1 na zijn alle gewonden van het busongeluk van gisteren op de A1 bij Muiden weer thuis. Eén gewonde moet vanwege een gebroken neus en jukbeen in het ziekenhuis blijven. Gistermiddag botsten drie bussen op elkaar. Daarin zaten medewerkers van een zorginstelling met hun familie. Ze hadden een personeelsuitje. 36 mensen raakten gewond. In Oudenbos in Brabant is een man van begin 20 omgekomen... bij een ongeluk op een spoorwegovergang. Hij zat achter op een scooter bij een jongen van 18. De bestuurder was de overgang opgereden... hoewel de spoorbomen al waren gesloten. De trein raakte de achterkant van de scooter waarop het slachtoffer zat. De bestuurder van de scooter is aangehouden. Het weer, vannacht eerst droog, maar later buien. Overdag ook regen, mogelijk met onweer. Aan zee een harde tot stormachtige wind.